Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt korter douchen in de hele EU. Alle lidstaten hebben afgesproken om 15% minder gas te verstoken in een noodplan... We moeten genoeg overblijven om de winter door te komen, vertelt correspondent Ardi Stemerding. Kijk, als iedereen echt die 15% gaat halen, dan is het genoeg. Maar ja, eh, wat als het spannender wordt als Rusland die gaskraan straks nog verder dichtdraait... of we krijgen ineens een extreem koude winter? Dan wordt het natuurlijk lastiger. Het noodplan om minder gas te verbruiken is in eerste instantie vrijwillig... maar als het slechter gaat kan de EU verplichten om zuiniger aan te doen. In ons land halen we die 15% trouwens al, omdat mensen en bedrijven zuiniger aandoen met gas. Er gaat de komende dagen een streep door honderden vluchten van Lufthansa in Duitsland. Het grondpersoneel gaat staken op de vliegvelden van Frankfurt en München omdat ze meer loon willen. De staking komt voor Lufthansa wel uit de lucht vallen, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Die zeggen, ja, we zijn eigenlijk nog aan het onderhandelen en we vinden het te vroeg nu voor een staking. We hebben pas twee rondes gehad en dat komt ook nog eens op een heel moeilijk moment. Midden in de zomervakantie en ook net nu eh, luchtvaartmaatschappijen na corona aan het opkrabbelen zijn. Reizigers met een ticket van Lufthansa worden opgeroepen om de komende dagen niet naar de luchthavens van Frankfurt en München te komen. Omdat daar geen medewerkers achter de balie zullen zitten om hen te helpen. En voor de zoveelste keer flink schrikken voor David uit Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland. Een auto vloog uit de bocht op een dijk en belandde op zijn schuurtje onder de dijk. En in een flits kwam hij voorbij het raam en uh, geen twee seconden later een grote klap. En dan eh, ligt daar die SUV ligt boven op het dakje van, eh, van de schuur. De vrouw bleek alcohol op te hebben die niet goed viel in combi met haar medicijnen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het schuurtje van David is kapot en een oldtimer erin ook. De schrik zit er flink in, vooral omdat het niet de eerste keer is. Ik schat nummer 20 die hier uit de bocht gevlogen is. Ze hebben bijna bij mij in de keuken gestaan. Eh, ze, ze, hebben hier vanaf gereden. Ze hebben zeven auto's van mij in de prak gereden. voelt u zich hier nog veilig om hier te wonen? Nee, nee. David denkt erover om zijn huisje aan de dijk te verkopen. Het weer nog, bijna overal droog met aardig wat zon. Het is een graad of 21. Morgen is het ook droog en dan ook 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file door een spoedreparatie aan de weg op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen knooppunt Zaandam en Purmerend heb je 40 minuten oponthoud. De afrit is dicht.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 Burgemeester Halsema van Amsterdam kijkt naar maatregelen tegen het studentenkoor ASC-AVSV. Gisteren lekte er beelden uit van seksistische uitspraken bij het koor. Meerdere leden geven aan zich onveilig te voelen. Na aanleiding van de dood van de Rotterdamse DJ Siki Martina is een derde verdachte aangehouden. Martina werd ruim twee weken geleden doodgeschoten bij metrostation Koolhaven. De wereldeconomie herstelt minder snel dan verwacht. Het Internationaal Monetair Fonds vindt dat overheden verdere prijsstijgingen af moeten remmen. Zo zouden mensen die het financieel zwaar hebben belastingvoordeel moeten krijgen.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 Todo el mundo te hace coro porque ahora está mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo en un Oh Dios, cuando más me divertía, y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. un lado al mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala.